van 12 uur. Remons riel. ruim 300 kilometer ten zuiden van Moskou... is een omstreden standbeeld onthuld van Ivan de Verschrikkelijke... de eerste tsaar van Rusland. Die voerde een schrikbewind en joeg duizenden van zijn onderdanen over de kling. Bij de onthulling vergeleek de gouverneur van de regio, de tsar met de huidige Russische leider Poetin. Wij hebben een geweldige, machtige president die de hele wereld heeft gedwongen Rusland te respecteren en te vrezen. Net als Iwan de Verschrikkelijke in zijn tijd, zei de gouverneur. Poetin is een fan van het beeld en wil met dit soort beelden het verleden van Rusland laten herleven. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 17 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag. Tijdens een religieuze bijeenkomst van Sjiïten blies een terrorist zich op. Er zijn ook vele tientallen mensen gewond geraakt. De aanslag was in het noorden van Bagdad. In Niger is een Amerikaanse hulpverlener ontvoerd door een groep gewapende mannen. Ze drongen zijn huis binnen, schoten twee bewakers dood en namen de man mee naar de woestijn in de richting van de grens met Mali. Een paar jaar geleden werd een groep Afrikaanse hulpverleners ook ontvoerd en lang vastgehouden in de woestijn van Mali. In het gebied zijn veel islamitische strijders actief. Een van de bekendste actrices uit de beroemde soapserie Coronation Street is overleden. Jean Alexander stierf een paar dagen na haar 90ste verjaardag in een ziekenhuis in Groot-Brittannië. Zij speelde 23 jaar de rol van Hilda Ogden in de langstlopende soapserie uit de geschiedenis. Toen de acteur die haar echtgenoot speelde in de serie stierf, kreeg Jean Alexander postzakken vol condoleancebrieven, omdat de fans dachten dat ze echt weduwe was geworden. In Nederland zijn tussen 1967 en 1975 ruim 400 van de in totaal 8000 afleveringen van Coronation Street te zien geweest. Het weer. Geleidelijk breekt de zon door. Als laatste vandaag in het noorden. Het wordt vandaag 13 tot 16 graden. Morgen zeer zacht. Maximaal 17 tot 20 graden. Na twee weekenden wisselvalliger. En maximaal 14 graden. Dit was het ZFM.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 So here's a story from A to Z. You wanna get with me? You gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC. all the same to me, love.